Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een vegaburger is niet misleidend. Vleesbedrijven vinden dat vegetarische producten niet in de schappen moeten liggen... met name als kipstukjes of vegaburgers, omdat mensen dan in de war kunnen raken. Daar is het Europees Parlement het niet mee eens. En dus hoeven vegaburgers geen andere naam. Je hoort onze correspondent. Er waren mensen die waren erg teleurgesteld. Bijvoorbeeld bij het Nederlandse CDA, Annie Schreier-Pierik. Die zegt, ja, vlees is vlees en melk is melk, dus uh, verzin een origineel term voor je vega-burger. Verzin is wat, eh, wat anders. Aan de andere kant waren er ook mensen die zeiden van ja, nou, prima dat dat gewoon eh, niet, eh, niet doorgaat, want de consument weet huis wel het verschil daartussen. Vleesproducenten kunnen nog naar de rechtbank om dit besluit aan te vechten. Het is niet duidelijk of ze dat ook doen. Een volledige lockdown gaat er in ons land voorlopig niet komen. Premier Rutte vindt het nog te vroeg, ondanks de hoge besmettingscijfers. Hij wil eerst kijken of de huidige coronamaatregelen een beetje werken. Dinsdag houdt het kabinet wel een nieuwe persconferentie. Dit ga je na de verkiezingen volgend jaar maart niet meer horen. Goedenavond, welkom bij Zondag met Lubach. Het programma Zondag met Lubach maakt rondom die Tweede, Tweede Kamerverkiezingen nog een reeks afleveringen en daarna stopt het programma echt. Eigenlijk zou het seizoen dat nu wordt uitgezonden het laatste zijn, maar Arjen Lubach plakt er dus nog een reeks afleveringen aan vast. Deze zanger uit IJsland hoor je ook volgend jaar op het Songfestival. What do you think about things? Believe me, I will always be there so you can tell me anything and I'll listen. Dati Vrijer schrijft op Twitter dat hij volgend jaar opnieuw IJsland mag vertegenwoordigen en zijn band meeneemt naar het Liedjesfestijn. Voor de band was het flink balen dat het Songfestival werd afgeblazen. Ze waren een van de grote favorieten. En het dansje bij het nummer Think About Things ging ook nog eens helemaal viral op social media. De band krijgt dus nu een nieuwe kans om er met de eerste plek vandoor te gaan. De zanger schrijft dat hij maar weer eens een Songfestival liedje gaat schrijven. Het weer nog. Vanavond kan er langs de kust een buitje vallen. Morgen een bewolkte dag mogelijk een spatje regen en een graad of 15. Zondag gaat het regenen en dan is het ook nog een graadje koeler.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 Nothing more than a spare minute. I got time if you wanna get with it. Whatever you want, I'll get it. I got cash, now help me spin it. Don't worry if you're broke, I'll fix it. Like a flight, then blow you up wicked. Got the ingredients you need me to mix it. So baby, let me go to work. I'll show you how work. Have the whole thing sold up like a shirt. Give me a chance to show you. Spend some time, I need time to know you.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 Dat heeft premier Rutte gezegd over de gang van zaken rond de afgebroken vakantie van de koning naar Griekenland. Sinds de start op 1 oktober hebben zich ruim 400 mensen met langdurige klachten als gevolg van een coronabesmetting gemeld bij de stichting Sea Support. Zo'n 90% van hen heeft niet in het ziekenhuis gelegen. En in Portugal moeten mensen een mondkapje op als afstand houden niet mogelijk is. Het geldt in ieder geval tot 1 januari. Gisteren werd in Portugal het hoogste dagelijkse aantal nieuwe besmettingen gemeld sinds het begin van de pandemie. Het weer vannacht 8 tot 12 graden. Morgen bewolkt, overwegend droog en 15 graden met een stevige wind. ZFM. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows.